Dit is Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Bij een aanslag op een centrum in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 69 doden gevallen. Volgens de politie waren er twee explosies bij het trainingscentrum. Zeker één daarvan werd veroorzaakt door een zelfmoordterrorist. De Taliban zeggen dat ze de aanslag hebben gepleegd als vergelding voor de dood van Osama Bin Laden. Op zo'n 60 pluimveebedrijven in de buurt van Kootwijkerbroek zijn controles op vogelgriep... Gisteren werd op één bedrijf in de Gelderse plaats het virus aangetroffen. De bijna 9000 kippen op de boerderij zijn afgemaakt. Binnen een straal van 3 kilometer geldt een vervoersverbod voor pluimvee, eieren en kippenmest. De laatste keer dat in Nederland vogelgriep werd vastgesteld was in maart in Zeeland. Projectontwikkelaar Chipsol heeft bij de NMA een klacht ingediend tegen Schiphol. Volgens het bedrijf maakt de luchthaven zich schuldig aan machtsmisbruik. Schiphol zou op een oneigenlijke manier gebruik maken van allerlei regels over de vliegveiligheid om particuliere bedrijven als Chipsol uit de markt te houden. Het gaat daarbij vooral over de ontwikkeling van vastgoed. Chipsol bezit veel grond rond de luchthaven en wil daar onder meer woningen en bedrijvenpanden neerzetten. Volgens het bedrijf doet Schiphol er alles aan om dat tegen te houden. In de reeks estafetteacties in het openbaar vervoer is vandaag Amsterdam weer aan de beurt. Tot half negen vanochtend rijden er geen trams, bussen en metro's. De veren over het ei varen wel. Afgelopen dagen werd al gestaakt in Rotterdam en Den Haag. Nederland heeft zich opnieuw niet geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Het liedje Never Alone van de 3J's kreeg in de tweede halve finale onvoldoende stemmen. Nederland loopt nu voor het zevende jaar op rij de finale mis. Het weer, eerst zon, later stapelwolken met vanmiddag kans op een buitwoord. 14 graden langs de kust tot 18 in het oosten.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 Eén daarvan is Madeleine Peru. Zij is op zaterdag 9 juli te horen in een plusconcert. En we gaan eh, nu alvast iets van haar draaien. Walking After Midnight. Diana Kroll. Heerlijke cd is dat. Ik ga er nog meer van draaien. Maar nu eerst One Fly Down, Nora Jones. time Honey, do I ever was dat Ray Charles met dat zo'n mooi gezongen nummer met Bonnie Riot van de cd Genius Loves Company. En dat was eh, de inspiratie van Ray Charles, wie verschijning een grote muzikale gebeurtenis was van de jaren 50 en daarna. We gaan nu naar Buddy Guy. Hij speelt electric gitaar. we laat zich begeleiden door Greg Zapp op de basgitaar, Richie Hayward op drums, John Porter gitaar. En Neil Hubbard op de gitaar. En het nummer Black Knight. night is falling Oh, how I hate to be alone Black night is falling Oh, how I hate to be alone I keep crying for my baby and There ain't another day is gone have no one to talk with To tell my trouble to My baby gone and left me Someone tell me what more What more can I do Black night is falling Oh, how I hate to be I keep crying for my baby There ain't another day trouble too My brother's in Iraq And I, I don't know, don't know what to do Like night is falling aí. baby Oh girl, I sure do hate to go Goodbye, baby sure way to go. afstandjes kwamen van Clark Terry op de vlogelhoorn, Thelonious Monk op de piano, Sam Jones op de bas en Philly Joe Jones op de drums. Het is een opname gemaakt op 7 en 12 mei 1958. En het is echt deze cd in orbit een juweeltje. Maar er komt nog een juweeltje aan. Want eh, we gaan luisteren naar Nora Jones. Maar niet alleen, ook samen met Ray Charles. 1970 was dat. En uh, bezetting van dit schitterende St. Louis Blues nummer. Werd gespeeld door Dave Brubeck op piano. Jerry Milligan op bariton sax. Alan Dawson op drums. En Jack Six op de bass. Ik zet nog even het licht op het Sea Jazz Festival wat in juli gaat plaatsvinden. Want dat is me nogal aan de lijst wat ze hebben weten te strikken. Ik noem maar een paar. B.B. King, Paul Simon, Erik Dolphy, eh, Jules Deler, onze collega draait. Toets Tillemans komt, Madeleine Peru, Sergio Mendes, Erik Vloeimans, Colin Benders, V. Klaassen, Herbie Hancock, Wayne Shorter, de, Sabrine Stark en Tom Jones komt. Geweldig. We gaan wat laten horen van hem. Het groene gras van Tom Jones. The old hometown looks the same As I step down from the train And there to meet me Was my mama and papa Down the road I look And there runs Mary Hair of gold and lips like cherry the touch, the green. domingo. just a one little kiss so exciting And I heard the guitar player say Come on loose, Jose's on his way Then I knew, yes I knew I should run But then I heard her say Come a little bit closer, you're my kind of man So big and so strong Come Maar helaas, hij kan niet meer dichterbij komen, want hij is een aantal jaren geleden overleden. Trad nog op in het patronaat in Haarlem. Elva Gerald, ik kan er niet omheen. Daarom Duke's Place. get your kicks in Duke's Place. You find yourself a seat, and when you want to eat, you look around and yell, waiter!